Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Opnieuw grensoverschrijdend gedrag bij een studentenvereniging. Heeft geile tieten, is ordinair, maar wel geil. Of wel dom, maar lekker boeien. Zo worden vrouwen van de Utrechtse studentenvereniging UVSV beschreven op een banga-lijst die rondgaat. De leden die ervoor verantwoordelijk zijn, die worden geschorst. En dit lokale VVD-raadslid is woedend. We vinden dat daar ook gewoon volwassen mee omgegaan moet worden. Puberaal gedrag, dat is het niet. Dit heeft gewoon serieuze consequenties en daar moet naar gekeken worden. We vinden het eigenlijk ook schandalig dat vrouwen eh, genoemd worden... dat hun foto's gedeeld worden, adressen, telefoonnummers. Ja, wij schrikken daarvan en dat willen we zo niet hebben. De Utrechtse politiek wil dat de Universiteit Utrecht en de hogeschool daar... in gesprek gaan met de studentenvereniging. De vrouwen op die lijst kunnen slachtofferhulp krijgen. In Vossenhoofd in Brabant is gisteravond een groot drugslab gevonden. De politie ontdekte het in een loods achter een huis naar onderzoek van de recherche. deze verslaggever van Omroep Brabant vertelt wat er is gevonden. Binnen lag een grote hoeveelheid MDMA, dat is zeg maar de werkzame stof en pillen. En er is verder ook nog een grote hoeveelheid chemisch afval gevonden. Duizenden liters in grote kunststofcontainers. Er is nu technisch onderzoek bezig... en in de loop van de dag wordt het lab ommanteld. Een man van 39 is in het lab opgepakt. In Roosendaal is ook nog een man van 40 uit Oudenbos opgepakt. En voor Ajax is het rampseizoen compleet na de pijnlijke Europese uitschakeling tegen Aston Villa gisteravond. Maar er is misschien licht aan het einde van de tunnel. Vandaag is Alex Kroes begonnen aan zijn baan als directeur in Amsterdam. En er ligt een berg werk voor hem klaar, zegt mijn collega Tom van het Hek. De selectie moet eh, totaal op de schop. Er eh, moet een heel nieuw technisch eh, hart bij Ajax zeg maar, komen. Dus er is heel veel te doen. Voordeel voor hem is natuurlijk, hij begint op een nulpunt. Dus lager zou je kunnen zeggen, gaat het niet. En Ajax moet in de Eredivisie ook nog flink aan de bak om Europees voetbal voor volgend seizoen veilig te stellen. Dan nog het weer in het zuidoosten trek er buien over... met ook kans op onweer, hagel en windstoten. Vanavond is het zo goed als droog en vannacht weer overal buien. Kijken we nog even naar morgen, dan blijft het droog...